Clemens Peters met het NOS-journaal. De jongen van 16, die wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van Savannah uit Bunschoten... heeft op de dag dat haar lichaam werd gevonden zijn vrienden op Facebook om een lift naar het buitenland gevraagd. Dat meldt RTL Nieuws op basis van gesprekken met vrienden van de verdachte. Volgens een van die Facebook-vrienden had de verdachte een paar dagen daarvoor zijn naam al veranderd op Facebook... en delen van zijn profiel verwijderd. De jongen zou een fanatieke treinspotter zijn en op Facebook veel vrienden hebben met dezelfde hobby. De Britse presentator Richard Hammond is gewond geraakt bij de opname van het tv-autoprogramma The Grand Tour. Hammond vloog op een bergweg in Zwitserland met een elektrische auto uit de bocht en sloeg over de kop. Hij wist ternauwernood uit het wrak te klimmen voordat dat in band vloog. In het ziekenhuis is hij voor verwondingen aan zijn knie behandeld. Richard Hammond presenteert de Grand Tour samen met Jeremy Clarkson en James May. Voorheen maakten zij jarenlang het succesvolle autoprogramma Top Gear. In Hoge Zand in Groningen woedt een zeer grote brand in een welkoopwinkel. Vanwege de vele rook is een NL-alert verstuurd en is een afslag van de A7 afgesloten. Het vuur in de winkel met tuin- en dierenspullen brak rond 6 uur uit. Ook vuurwerk dat in de winkel lag vloog in brand. Een flat in de buurt met 9 woningen is ontruimd. De Amerikaanse acteur Adam West is overleden. West was in de jaren 60 de acteur die drie seizoenen lang Batman speelde in de gelijknamige televisieserie. De serie over de verveelde rijke vrijgezel Bruce Wayne, die bij nacht en ontij als Batman samen met Robin de misdaad bestreed, was wereldwijd een succes. Maar de rol van Batman bleef aan West kleven, waardoor hij later niet veel andere rollen meer kreeg. Adam West leed aan leukemie, hij is 88 jaar geworden. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder. Morgen is het zonnig, maar kan er tegen de avond een bui vallen.